We hebben echt nu de hulp van iedereen nodig. Om te voorkomen dat de zorg zo overbelast raakt... dat we niet iedereen meer kunnen helpen. Daarom vragen we je met klem hou je alsjeblieft aan de coronaregels. Door corona is de zorg flink overbelast. Veel ziekenhuizen hebben geen plek meer over op de IC. En operaties moeten worden afgebeld. Gemixte reacties op het landelijke vuurwerkverbod... waar het demissionaire kabinet vanmiddag alsnog mee kwam. Het kabinet reageert daarmee op een oproep vanuit de zorg. Daar kunnen ze de werkdruk nu maar amper aan. Extra vuurwerkslachtoffers kunnen ze daar dus niet gebruiken. Ook burgemeesters, zoals die van Utrecht, zijn blij met het verbod. Wij hebben zelf recent ook in eh, Utrecht een peiling laten doen onder de bevolking. En dan zie je eigenlijk dat de steun voor een vuurwerkvrij oud en nieuw gewoon echt groeiende is. Vuurwerkverkopers zijn minder enthousiast. Ze hadden al volop pijlen en sierpotten ingeslagen. Een hoop van dat spul eh, ja, staat hier al op de locatie in de kluizen. En eh, ik had ongeveer even uitgerekend, we hebben er al een paar honderd uur aan besteed. Ja, dat is nu wederom eigenlijk voor niets. Plus het feit dat installatie die we verplicht zijn om te hebben, die moeten toch jaarlijks gekeurd worden. Vergunningen moeten aangevraagd worden. Nou, daar betaal je ook leges voor. Ja, ga zo maar door. Het kabinet is bezig met een regeling om vuurwerkhandelaren te compenseren. Joe Biden is voorlopig even niet meer de baas van Amerika. De president draagt zijn taken tijdelijk over aan vicepresident Kamala Harris. Biden moet voor onderzoek naar het ziekenhuis en kan daardoor een paar dagen niet werken. Dat betekent dat Amerika nu voor het eerst een vrouwelijke president heeft. PSV speelt morgen, speelt morgen tegen Vitesse zonder Philip Max. De verdediger is positief getest op corona en zit dus in quarantaine. Hij is niet de enige PSV'er die ontbreekt. Ook spits Zavi is er niet bij. Hij liep afgelopen week een blessure op tijdens de Interland van Israël. Het weer vanavond grijs, meestal droog. Morgen ook wat grijs, dan wel kans op wat regen. Dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspit stelt niet al te veel voor. Je hebt nu wel 10 minuten oponthoud voor de Koentunnel op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam. De N241 van Wochnum naar Schagen die is dicht door voor de aansluiting met de A7.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 On down the waitress making make an order. Here we go. Throw back a drink and let it kick in. It takes a minute. Who's ready to have some fun? Get up and take a lunch and mingle. Love being single on a night like this. Yeah, so many beautiful young people. The game is lethal. You don't have to kill them, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you. Her and the girlfriend's by the speaker all moving on each other.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 Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op hand. zoeken naar perfectie, toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. De jou heb ik de mona altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. genoeg. Zie dan niet hoeveel ik over heb.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 Het gaat om zorg die binnen zes weken moet worden uitgevoerd, zoals kankerbehandelingen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better plan van president Biden. Dat plan is bedoeld om de economie te moderniseren en om te vergroenen, maar moet nog door de Senaat. Vuurwerkverkopers zijn bang dat Nederlanders nu vuurwerk in het buitenland gaan halen... nu er dit jaar in Nederland opnieuw een verbod komt. Het kabinet wil met het vuurwerkverbod voorkomen dat de druk op de zorg verder oploopt. En het weer nog, een zachte avond en nacht.